Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op met illegaal vuurwerk, zeggen de politie en het OM. Het wordt steeds makkelijker om online verboden vuurwerk te kopen. En dat is niet zonder gevaar. De knallen worden groter en harder. De onschuld is wel een beetje weg. Het is, het is niet meer onschuldig vuurwerk, maar het is echt wel een levensgevaarlijke bom in feite. Nou, we willen ook in ieder geval weten waar, waar de jongeren dat vandaan hebben natuurlijk. We gaan dus ook eh, in principe eh, verhoren en eh, gaan we kijken of we onderzoek kunnen doen waar dit vandaan heeft. Volgens de politie gaat het ieder jaar een paar keer flink mis. Een huis dat afbrandt, een hand eraf en soms erger. Je kan Max Verstappen de komende drie jaar bij ons over het circuit van Zandvoort zien vliegen. De NOS heeft de live uitzendrechten voor de Dutch Grand Prix geregeld... zodat er ook zonder betaald abonnement naar kunt kijken. Een van de andere races, daar kun je op NPO van straks langere samenvattingen zien dan nu. Mensen in Chili kunnen straks trouwen met iemand van hetzelfde geslacht... en ook samen kinderen adopteren, heeft het parlement besloten. Meteen na de ceremonie werd deze vrouw ten huwelijk gevraagd. Ze is blij. Het is lo tenemos todos. Todos tenemos el mismo derecho, en la cual no se los debe prohibir nada, porque es amor para todos hebben ze allemaal dezelfde rechten, zegt ze, want liefde is er voor iedereen. Basisscholen en leerlingen gaan lekker. Ze zijn goed bezig om achterstanden in te halen die vooral tijdens de eerste coronaschoolsluiting werden opgelopen. Deze onderzoeker zocht het uit en zegt dat het best knap is... want ook na de sluitingen waren er steeds veranderende coronaregels. Wel naar school, niet naar school, toch weer een klas naar huis. Eh, dus, dus niet eh, zoals normaal geweest. En, en toch zagen we in, eh, met, met de laatste informatie van vlak voor de zomervakantie... dat scholen er desondanks in geslaagd zijn om toch wat ook in te halen van die vertragingen deden ze met extra lessen en door vaker les te geven in kleine groepjes. Het onderwijs kreeg daar extra geld voor. En soms werden er ook externe bijlesbureaus van ingehuurd. Het weer, soms wat zon, gaat op op 6 en tot de avond blijft het droog. Morgen meer wolken en af en toe valt dan een bui. Het wordt morgen ietsje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat nog file bij knooppunt Eemnes, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht.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 En tot slot Enrique Macias met Cingarella. No me hables no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos al final me tendrás a tu suerte y no me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Pues saber qué tiene de malo querer como estoy queriéndote comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intenten mentir. De cada día nuevo no te el consejo, te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana, la mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así me hables, no me hables, no, no me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no no me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. No me hables, no me hables. no me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. Triple Play. Muziek voor alle seizoenen. Zingarella, Zingarella. Les pieds nus dans cette hacienda. Bohémienne, souveraine, ici chacun subit un loi. Zingarella, Zingarella. Zingarella, Zingarella. avant les Madonna. Étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi, Zingarella, Zingarella. Zingarella. Zingarella, Zingarella. Et la musique est faite pour toi. Magicienne, musicienne, quand je l'écoute dans ta voix, Zingarella, Zingarella. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. Een bezoek aan de 80er jaren levert songs op van Toto, Blondie en Roxy Music met respectievelijk Africa, Atomic en Jealous Guy.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 De groep scoorde met de mengeling van disco en salsa enkele hits aan het eind van de jaren 70 en in het begin van de jaren 80. Quisera Mavida en Cuba zijn de hits. greep uit het verleden. Thank you. I Left My Heart in Jamaica is minder bekend van ze, maar daarom niet minder mooi. Pictures are golden volgende week. Dag! At first, mom and papa called the little girl lady. They raised her on the banks of a river A houseboat tied to a big tall tree. A home for my papa and my mama and three, Papa jumps to his feet. Already Mama's cooking Papa something to eat. At half past, Papa, he's ready to go. He jumps in his Piro headed down the bayou. He's got fishing lines strung across the Louisiana River. Gotta catch a big fish for us to eat. He's setting his traps, catching anything he can. He's gotta make a living, he's a Louisiana man. Gotta make a living, he's a Louisiana man. Muskrat high eyes hanging by the dozen. Even got a little bitty muskrat cousin. Got him out drying in the hot, hot sun. Tomorrow Papa's gonna turn him into mud. call Mama Rita and my daddy Jack. My little baby brother on the floor, that's Mac. Red and Lynn are the family twins. big brother Eddie's on the bayou fishing. On the river floats Papa's great big boat. That's how me and Papa get into town. It takes every bit of a night and day to even reach a place where the people stay. Oh, I can hardly wait until tomorrow comes around. That's the day my Papa takes the first to town. Papa done promised me that I could go. He'd even let me see a cowboy show. I saw the cowboys and engines for the first time then.